Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel scholieren zien een horeca- of toerismestudie nu niet zitten. Het aanmeldlijstje voor die studies blijft nogal kort, merken verschillende mbo-opleidingen. Dat heeft natuurlijk te maken met corona. Evenementen gaan niet door en kroegen en restaurants zitten al maandenlang op slot. Lindy volgt de opleiding tot stewardess en hoopt dat ze over een tijd toch aan de slag kan. Voor nu werk ik bij de drogist eh, in de buurt eh, fulltime. En eh, tegen de tijd dat het aantrekt ben ik zeker van plan om te solliciteren in de luchtvaart. De mbo-opleidingen roepen scholieren nu op om vooral wel voor een beroep in de horeca, evenementensector of het toerisme te kiezen. Omdat er over een tijd vast weer allemaal vacatures zijn. De politie in Londen zegt dat ze gisteravond niet anders kon dan ingrijpen tijdens de herdenking voor Sarah Everard. Ze werd begin deze maand ontvoerd en dood teruggevonden. De hoofdverdachte in die zaak is een agent. Honderden mensen kwamen gisteravond naar een park in Londen en een deel hield zich niet aan de coronaregels. Agenten grepen daarom hard in. De korpsleiding zegt nu dat er verschillende keren gewaarschuwd is... en dat agenten wel moesten optreden toen een deel van de mensen zich tegen de politie keerde. En met nog maar een paar dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen... heeft Sabina alvast een opdracht voor het nieuwe kabinet. Maak Zeeland nou eens minder saai voor jongeren. Want anders vertrekt echt iedereen. Alle jongeren trekken langzaamaan weg naar de Randstad voor werk en woningen. En ik vind het onwijs belangrijk dat er meer jongeren terugkomen. Want ik vind het zelf heel fijn wonen hier. Maar het is natuurlijk veel fijner om hier te kunnen wonen met leeftijdsgenoten. En daarom moet het kabinet dus aan de bak, vindt de student. De natuur is fantastisch hier. De rust is fantastisch hier. Maar we missen echt werk en extra woningen. En het wensenlijstje van Savina is nog langer, want het openbaar vervoer in Zeeland moet ook op de schop, vindt Het weer nog. Aan de kust is het vandaag droog en best zonnig. Landinwaarts zijn er wel buien met ook kans op hagel. En het wordt vandaag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam.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 It takes a minute. Who's ready to have some fun? Get up and take a lunch and mingle. Love being single on a night like this. Yeah, so many beautiful young people. The game is lethal. You don't have to kill them, no.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 some attention. I wanna freak girl. I wanna get in with I wanna work mommy. So pass me a drink and let's roll. Oh. You know some girls dance with women. So pass me a drink and let's roll. ZFM.